Citydijkers met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen aangehouden die had gedreigd met een schietpartij op een school in Rijswijk. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een e-mail... waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten en verbrand zouden worden. De jongen schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. Hij stuurde er ook foto's bij met dozen van vuurwapens. De school in Rijswijk schakelde daarop de politie in... en die pakte de jongen vervolgens op. Of hij daadwerkelijk vuurwapens had, is niet duidelijk. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een Chinese spionageballon. Maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon de afgelopen avond neer toen die boven de Atlantische Oceaan hing. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er in de ballon zat. Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. Bewijs in de zaak van Natalie Holloway dat groots werd aangekondigd blijkt nep te zijn. Een Amerikaanse televisiepresentator had via sociale media bekendgemaakt... dat ze informatie had die de vermissing zou kunnen oplossen. Maar volgens het OM van Aruba is ze opgelicht. De journalisten kreeg kleding opgestuurd dat niet van Holloway bleek te zijn... En ook toegestuurde foto's waren nep. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de fatale brand in Arnhem van afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen twee mensen om het leven, de bewoonster van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. Het weer, het is overal bewolkt en af en toe valt wat regen bij een graad of 7.